voorzitter van de Europese Raad van Rompuy. Het weer vanuit het westen bewolkt met vanavond in het hele land regen en een stevige zuidwestenwind. Ook vannacht regen, minima rond 6 graden. Morgen veel wind en smiddags buien. Het wordt een graad of 11.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 Met name D66 en GroenLinks vinden dat er weinig terecht komt van de hervormingen die de VVD in de verkiezingscampagne heeft beloofd. In het debat over de regeringsverklaring wezen ze onder meer op het ontslagrecht. Fractievoorzitter Blok zei dat de VVD niet wil bezuinigen om af te rekenen met linkse hobby's, maar om af te rekenen met het leven op de pof. PvdA-leider Cohen vindt dat in de nieuwe coalitie PVV-voorman Wilders aan de touwtjes trekt. Hij zei dat in de formatie CDA en VVD een hoge prijs hebben betaald en dat Wilders wil wet is. Kardinaal Simonis wordt binnenkort als getuige gehoord in een misbruikzaak. Die draait om een priester die in het bisdom Rotterdam werkte toen Simonis daar bisschop was. De priester zou een aantal jongens hebben misbruikt, maar die zaak werd toen geseponeerd. Een van de slachtoffers van toen heeft een advocaat in de arm genomen. Die wil onder meer weten of Simonis van het misbruik wist. De priester werd later veroordeeld voor misbruik in Breda. In Frankrijk hebben studenten op universiteitsterreinen manifestaties gehouden tegen de verhoging van de pensioenleeftijd. Maar de massale protestacties in Frankrijk lijken achter de rug. De Senaat heeft de pensioenverhoging vandaag definitief goedgekeurd. De Franse Tweede Kamer doet dat naar verwachting morgen. De vakbonden willen president Sarkozy benaderen... in de hoop dat hij nog wil praten over kleine aanpassingen van de pensioenwet. Veel huizen en andere gebouwen in Nederland hebben de laatste tijd last van de motmug, een minuscuul vlindertje dat lijkt op een fruitvliegje.